Visser met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten maken zich nog altijd zijn rechten. Zo worden gevangenen gemarteld en zijn bijeenkomsten nog altijd verboden. Dat schrijft Amnesty International in een rapport over de mensenrechten schendingen tijdens en na de dictatuur van president Mubarak. Amnesty noemt het essentieel dat de verantwoordelijken voor de gewelddadigheden worden vervolgd. Bovendien moet er een onderzoek komen naar wat er tijdens de opstand van begin dit jaar precies is gebeurd. Nabestaanden van de slachtoffers verdienen dat, al dus Amnesty. Bij de opstand in Egypte vielen zeker 840 doden. Japan zit weer in een recessie. De economie kromp in de eerste maanden van dit jaar met 0,9 procent. En ook in het laatste kwartaal van 2010 was er sprake van een krimp. Komende tijd zal de economie zwak blijven, zegt de Japanse regering. Het land kampt met de gevolgen van de aardbeving en tsunami van twee maanden geleden. De export is teruggevallen en de binnenlandse consumptie is gedaald. In Argentinië is een klein passagiersvliegtuig neergestort. Alle 22 inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het toestel van de regionale maatschappij SOL stortte neer in de zuidelijke provincie Patagonië. Het toestel explodeerde toen het de grond raakte en vloog in brand. Aan boord waren 19 passagiers en drie bemanningsleden. De oorzaak is nog onbekend. In een ziekenhuis in Dublin is de Ierse oud-premier Garrett Fitzgerald overleden. In de jaren 80 leidden die twee regeringen die belangrijke stappen zetten in het vredesproces met Noord-Ierland. Fitzgerald schreef tot eind vorige maand nog wekelijks een column voor de Irish Times. Hij was 85 jaar. Het weer bewolkt en hier en daar regen, later in het westen zon en in het oosten bewolkt. In Limburg vanmiddag een onweersbui, door 15 graden aan zee tot 19 landinwaarts. Morgen is het zondag met in het oosten later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. De files van 3 kilometer en langer staan nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Laren 4 kilometer. De A7 Hoorn richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 4. Verderop op de A8 ook 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 10. Op de 10 de ring van Amsterdam op daad 10 Oost is dat is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer.